Goedemiddag, ik ben Jasper en dit is het nieuws van NOS op 3. De meerderheid van de Tweede Kamer ziet het wel zitten om een minimumleeftijd in te voeren voor fatbikes. De elektrische fietsen zijn vaak opgevoerd en regelmatig betrokken bij ongelukken. Zo'n 50 gemeenten en organisaties overhandigden vandaag in Den Haag een petitie... waarin staat dat er snel iets gedaan moet worden tegen die opgevoerde fatbikes. Als gemeente roepen wij wel echt op om de verkoop van die opgevoerde fatbikes echt eh, stop te zetten. En voer alsjeblieft de minimumleeftijd in. Dat geldt ook voor eh, brommers en scooters. Ehm, en ook voor een fatbike niet. En ik vind het gewoon levensgevaarlijk dat brugklassers op een fatbike die 40, 50 gaan. Ja, dat is gewoon onverantwoord. Een meerderheid van de Tweede Kamer vindt het invoeren van een minimumleeftijd van 12 het overwegen waard. Een agent van de Amsterdamse politie is opgepakt. De man van 35 wordt ervan verdacht dat hij langere tijd informatie uit politiesystemen heeft verkocht. Zijn huis in Alkmaar is doorzocht en er zijn nog drie andere mannen opgepakt in verband met de zaak. Er is een run ontstaan op de treintickets naar Leipzig. Vrijdag dan speelt Oranje tegen Frankrijk in die Duitse stad. En volgens de NS zijn er tien keer zoveel treinkaartjes geboekt dan normaal. In Amerika worden alle AI-robots van de McDonald's ontslagen. De robots namen bestellingen op in de drive-thru. Maar dat ging niet altijd goed. Op social media gingen allerlei filmpjes rond onder de titel Stupid Robots, zoals deze. Would you like anything else? No, I just want a large water and a cup of ice cream. Not a ketchup pack, oh my god. Vanaf nu kunnen de Amerikanen dus gewoon weer bij een echte medewerker bestellen. Het weer nog, het is bewolkt en op veel plaatsen valt er wat regen.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 De meeste files leveren maar een minuutje of vijf vertraging op. Op de A2 Amsterdam-Utrecht ben je 10 minuten extra kwijt tussen Breukelen en Utrecht. De A4 Amsterdam-Den Haag tussen Schiphol en Knoppert Burgerveen 9 kilometer en een half uur vertraging.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 I'm trying to explain where I went wrong. I just don't know. I cry. The tears don't seem to help me carry on. Now there is no chance you will come back home. should have known better To lie to one as beautiful as you Yeah, should have known better To take a chance on ever ZFM.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 Eerder vandaag deed Slowakije dat al. Nu moet alleen Roemenië de kandidatuur van Rutte nog goedkeuren. De Russische president Poetin heeft Noord-Korea geprezen... om de manier waarop dat land weerstand biedt aan de VS. Poetin begint aan een bezoek aan Noord-Korea... en kondigde aan dat de landen nauw blijven samenwerken. Kylian Mbappé speelt vrijdag niet met Frankrijk mee tegen Oranje, meldt de Franse tv-zender Kanaal Plus. Hij keert mogelijk terug in de laatste groepswedstrijd tegen Polen met een masker om zijn gebroken neus te beschermen.